Zit van der Linde met het NOS-journaal. De leider van de Democraten in de Amerikaanse Senaat wil nu ook dat Joe Biden zich niet herkiesbaar stelt voor de presidentsverkiezingen. Chuck Schumer heeft dat persoonlijk tegen Biden gezegd, volgens ABC News. Eerder spraken ook 20 congresleden zich uit tegen de kandidatuur van Biden. De 81-jarige president zegt dat hij zijn deelname alleen zou heroverwegen om medische redenen... Inmiddels is bekend dat hij corona heeft met milde symptomen. Biden zegt zelf dat hij zich goed voelt. Uit een peiling van AP bleek dat twee derde van alle democratische kiezers wil dat Biden het stokje overdraagt. Een automobilist is in Parijs op een terras ingereden. Er viel één dode en zeker zes mensen zijn gewond geraakt, schrijven Franse media. Het gebeurde in het oosten van de stad bij de bekende begraafplaats Père Lachaise. De bestuurder reed volgens de politie hard en had gedronken. Ook de bijrijder was onder invloed. De politie gaat vooralsnog uit van een ongeluk. Vanwege de Olympische Spelen zijn de autoriteiten extra alert. De auto werd onderzocht op explosieven, maar die zijn niet gevonden. Chipmachinemaker ASML is gisteren flink onderuit gegaan op de beurs. Aan het einde van de dag stond het aandeel bijna 11% in de min. De nieuwste kwartaalcijfers zijn volgens analisten prima... De onrust volgt op berichten over nieuwe handelsbeperkingen... die de VS aan Nederland zou willen opleggen in de handel met China. Ook gevoelige uitspraken van presidentskandidaat Trump over Taiwan... zorgden ervoor, zorgden ervoor dat meer grote chipbedrijven in het rood schoten. Taiwan is een belangrijke speler in die internationale chiphandel. Het weer. Vannacht wisselen opklaringen en velden met sluierbewolking elkaar af. Met weinig wind koelt het af naar 15 tot 11 graden. Lokaal ontstaat mist. Morgenochtend zal de mist na zonsopkomst snel oplossen.